Bobby Jaspar. Bobby Jaspar was een van de weinige eh, Europese muzikanten die naar eh, Amerika vertrokken in, de, in het begin van de jaren 50. En eh, gelukkig ook even terugkwam in 1955 om deze plaat op te nemen, Memory of Dick, met een All-Star Frans bandje. Ehm, Bobby Jaspar is, eh, heeft in, in, in, Amerika best eh, furoren gemaakt. Is alleen veel te jong gestorven. Ik ben even kwijt waaraan. Volgens mij ook aan eh, allerlei alcohol- en drugsverslavingen. Zoals wat vaker voorkwam in de jaren 40 en 50 in Amerika. Ehm, trouwde wel met uh, Blossom Deary daar en eh, heeft nog mogen meespelen op een aantal opnames met Miles Davis. Maar goed, dit was volledig Europees. En kenners, eh, zoals mijn goede vriend Arthur Marx, weet altijd te zeggen, ik hoor het meteen of iets opgenomen is in Amerika of in Europa. Ik vraag me af of hij dat bij deze ook weet. Hij zal het me straks wel laten weten. Ehm, van Bobby Jasper gaan we naar Charlie Mingus. Een man die eh, toen straks eh, eh, even ter sprake kwam bij, de, bij Beneath the Underdog. de autobiografie die hij geschreven heeft. En Charlie Mingus um, had er een hekel aan als hij Charlie genoemd werd. Dus we noemen hem Charles Mingus. Ehm, <laughs> de bassist schreef eigenlijk altijd zijn eigen composities. En die waren altijd, altijd ja, meesterlijk. Daar gaan we zeker nog wat vaker van draaien hier in Jazz Tournee Generaal. Maar nu gaan we even een standaard van een standaardversie draaien van eh, eh, Charles Mingus. <laughs> Nee, nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Een standaard die Charles Mingus heeft geïnterpreteerd. En wel Stormy Weather. Jazeker, jullie worden weer verwend, lieve luisteraars. In deze Jazz Tournee Generaal met Charles Mingus en zijn versie van Stormy Weather. Hoe toepasselijk op deze koude herfstige dag. Mensen worden ziek, mensen hebben zin om onder de dekens te kruipen. Ehm, nou ja, dat zit allemaal in dit nummer. Een prachtige uitvoering. Ehm, zo ook met het volgende nummer. Eh, Frank Sinatra met Suppose In. Suppose and I should fall in love with you. Do you think that you could love me too? Suppose and I should hold you and caress you. Would it impress you or distress you? rose, and I should say, for you I yearn. Would you think I'm speaking out of turn? And suppose and I declare it, would you take my love and share it? I'm not supposing I'm in love with you. should fall in love with you. Do you think that you could love me too? Supposing I should hold you and caress you, would it impress you or would it distress you? frozen, I should say, for you I yearn. Would you think I'm speaking out of turn? And supposing I declare it, would you take my love and share it? I'm not supposing I'm in love with you. smakend, makkelijk zong die man toch. Frank Sinatra. Wat een timing. Ja, terecht een van de allergrootste zangers die we ooit gehad hebben. Ehm, en dan is het tijd om even een plaatje te draaien uit 1959. De komende negen minuten maar liefst zijn ingeruimd voor een plaatje dat ik eh, voor jullie heb gedigitaliseerd. Jawel, ik heb me weer moeite gedaan. Willis Jackson met Blue Gator. tikjes wellicht. En dat komt omdat het van uh, vinyl gedraaid werd. Willis Gator Tail Jackson. Eh, weinig subtiel, weinig verfijnd, maar daarom wel heel erg lekker. Ehm, wat verfijnder ehm, is wel het volgende. Rob Franke, de veel te jong eh, overleden toetsenist, gigant uit Nederland. Ehm, maakte in de jaren 70 een live opname met Toets Stielemans. En dan gaan we luisteren naar een opname van This Masquerade. geweldige live-opname was vanuit een jazzcafé in Laren. Het zou me niet verwonderen als het Nick Vollebrechts was geweest. Ergens in de jaren 70 Rob Franke, een grootheid op Hammond en later op uh, eh, Fender Roads. zoals in dit nummer met uh, Toet Stielemans in een eh, uitvoering van This Masquerade, dat we natuurlijk vooral kennen in de uitvoering van George Benson van zijn LP Breezin. Maar deze mocht er ook zijn, ik dacht het wel. Ehm, wat heb ik het voor? Oh, eh, Bob Gordon. Oh, dat is wel leuk. Bob Gordon is een eh, bariton saxofonist, Een eh, West Coast Cat, zoals die gasten genoemd <laughs> werden. Ehm, komt dus uit de cool jazz. Ehm, hij moest een beetje een, een, een, concurrent worden voor Jerry Mulligan. En dat is hij eigenlijk nooit geworden. Ehm, maar toch was hij wel heel erg goed. Ehm, jullie gaan naar een korte opname luisteren. Het komt van een 7-inch eh, EP'tje dat ik eh, gedigitaliseerd heb voor jullie. Ehm, luister naar Meet Mr. Gordon. <laughs> Meet Mr. Gordon, een opname eh, uit 1954 maar liefst. Ehm, en dan gaan we naar Australië. Ehm, daar woont een funkbandje en die heette de Bamboos. En die hebben een remake gemaakt van het nummer Tighten Up. Eh, dat we eh, misschien beter kennen in de uitvoering van Archie Bell en The Dwells. Ehm, maar deze ligt er ook niet om. Uit 2004, Tighten Up. lekker de Bamboos met Titan Up. En afgelopen zaterdag hebben achter uur Marks en niks eh, een Marks en Kamstra Great Black Music Party gegeven in, het, eh, <laughs> in de hemel. Naar aanleiding van het Jill eh, Shaker Jazz Festival. En daar heb ik dit nummer natuurlijk ook gedraaid. En er stonden een paar Hago-poetsvrouwen met hun vinger in hun oren. <laughs> En die kwamen ons naar de hand nog vragen of we niet iets van ABBA hadden. Ehm, het antwoord was Nee. <laughs> We gaan door met... Eh, oh ja, dat is wel, eh, wel apart. Ja, ik weet niet of ik jullie daarmee moet vervelen, maar in mijn onmetelijke zoektocht naar apart vinyl eh, op eBay en Discogs en dat soort websites, kwam ik in één keer een 10-inch tegen uit 1954 van Ross Freeman. Ross Freeman was een niet zo heel bekend geworden pianist. In de begin jaren 50 wel. Ehm, en eh, dat 10 inchje, dat heb ik thuis. En daar werd maar liefst 600 euro voor gevraagd. Nee, eh, sorry, dollar voor gevraagd in Amerika. Toen ben ik nog eens een keer op gaan zetten. En toen dacht ik, nou, dan moet, dan moet dat toch wel heel erg goed zijn. En ja, ik, het is niet. Ja, het, het, is een, verschrikkelijk goede pianisme Maar om nou te zeggen dat het nummer zo fantastisch is. Ik vraag me ook af of de, of de koper eh, het geld daar ooit de verkoper daar eh, ooit dit bedrag voor zal vangen. Maar eh, ja, voor mij toch aanleiding om er eh, een nummertje voor te selecteren voor deze Jazz Tournee Generaal. Luister naar het Russ Freeman trio met You Stepped Out of a Dream. lekker. Maar ja, om er nog 600 dollar voor te betalen, dat is, nou ja, ik heb hem gratis gekregen, dus dat eh, <laughs> valt heel erg mee dan. verdelig Ja, um, het is eh, nou, kwart voor tien geweest. En dan zijn jullie niet gewend dat ik al afscheid van jullie ga nemen. Maar eh, het kan niet anders, want het volgende nummer duurt langer dan dat deze uitzending van Jazz Tournee Generaal eigenlijk duurt. Dus jullie kunnen niet eens helemaal luisteren. Eh, maar het is wel verschrikkelijk goed. Ik ga eh, afscheid van jullie nemen door te zeggen dat deze uitzending aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 herhaald zal worden. En ik jullie graag terug aan de radio zie luisteren volgende week woensdag om 8 uur. Ehm, ik ga eruit met Pat Matheny en eh, ja, van een geweldige LP 8081 gaan jullie luisteren naar Two Folk Songs. Dag allemaal!